Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. De staatssecretaris daar ziet de opvang voller en voller raken. Ze wil voorkomen dat kinderen in de winter op straat moeten slapen. Wat we vandaag vaststellen is dat er opnieuw een toename is van het aantal mensen dat hier bij ons toekomt. Vooral van de gezinnen met kinderen. En daarom wil ik natuurlijk niet achter de feiten aanlopen en neem ik nu de beslissing om alle beschikbare capaciteit in te zetten voor die gezinnen. Mensenrechtenorganisaties zijn niet blij met de maatregel. Ook alleenstaande mannen zijn kwetsbaar voor geweld en misbruik, zeggen ze. In Amerika zetten ze zich schrap voor een orkaan. Idalia raast nu richting de staat Florida... maar waar de storm precies aan land gaat komen is nog niet zeker. Dat zegt deze Amerikaanse verslaggever. We do not know where this storm is going to make landfall eventually. So it's something that we are continually monitoring. People here, I hope, are taking things very, very seriously... because this is a potentially life-threatening situation, guys. In een groot deel van Florida geldt de noodtoestand. Inwoners daar moeten verplicht hun spullen pakken en hun huis uit. Het was een lange rit voor treinreizigers van Brussel naar Amsterdam gisteravond. Zo'n 500 mensen zaten uren vast in een gestrande trein. Het ding was kapot en na een mislukte reparatiepoging... moesten de reizigers uit de trein gehaald worden. Alle passagiers konden rond middernacht verder met een vervangende trein. In Pakistan heeft een leeuw voor een flinke file gezorgd. Het dier wist te ontsnappen uit de auto van zijn baasje... en ging op onderzoek uit hij rende eerst de kelder van een gebouw binnen... en liep daarna over een van de drukste straten in de stad. Na twee uur is het mannetje gevangen. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Zijn baasje is opgepakt. In Pakistan worden leeuwen vaker als huisdier gehouden. En het weer nog vanochtend vanuit het westen pittige buien... met soms ook hagel en onweer. Later zijn er opklaringen met ook meer zon. Het wordt vanmiddag een graad of 18.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 Coffee bag, get on the bar top, both my hands on you. Take a picture of my figure. Catch a glimmer. Allow me to remind you, baby. I'm the keys to your car, babe. If you lose me, then baby, good luck.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 In Gabon aan de westkant van Afrika is een staatsgreep gepleegd, meldt het leger. Vannacht werd president Ali Bongo uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen... maar volgens het leger is er gefraudeerd. Huisbazen in heel Nederland sjoemelen met de regels voor kamerverhuur... om zo hogere huurprijzen te kunnen vragen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Ze proberen het puntensysteem dat bepaalt hoe duur een kamer maximaal mag zijn... te omzeilen door gebruik te maken van groepscontracten. En de zuidoostkust van de VS zet zich schrap voor de komst van orkaan Idala.